en doordat veel medewerkers zelf met corona ziek thuis zitten... Daardoor kunnen behandelingen die binnen zes weken zouden moeten nu niet doorgaan. Dat zorgt voor gezondheidsschade, maar het kan niet anders, zeggen de ziekenhuizen. In dit ziekenhuis in Limburg zien ze dat het gewoon te druk is. Ja, we weten eerlijk gezegd niet meer hoe we het allemaal moeten, moeten opvangen. We hebben eigenlijk op dit moment, hè, omdat het landelijk overplaatsen van coronapatiënten heel moeizaam gaat, omdat het overal druk is, hebben we eigenlijk nog maar één knop om aan te draaien. En dat is het verder afschalen van de niet-coronazorg. In sommige ziekenhuizen gaan chemokuren bijvoorbeeld niet door, door die druk. De eerste coronaprikken worden op 8 januari in Veghel gezet in Brabant gebeurt in een oud distributiecentrum van de Jumbo volgens de GGD. Nederland is het laatste EU-land dat gaat vaccineren. De Ieren waren de op één na laatste en zijn gisteren al begonnen. Het kan maar zo dat het stembiljet een nog onmogelijker stuk papier wordt. Een record aantal partijen wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. 89. Ze moeten nog wel door een strenge selectie, waarbij er altijd veel afvallen. Je zult ze dus niet allemaal aan kunnen kruisen in het stemhokje. Vorige verkiezingen kon je op 28 partijen stemmen. En misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft op Twitter sorry gezegd voor zijn rolletje in het tv-programma Promenade. Hij deed in een sketch alsof hij deelnemer was aan het programma The Masked Singer. Verkleed als de hindoe-god Ganesha zong die Banger Hart van Rob de Nijs. Ja, goed, geweldig. Geef hem een ontzettend hard applaus, onze eigen Masked Singer Ganesh. Hij had een eh, olifantenmasker op met een grote afvoerbuis als slurf en niet iedereen kon daarom lachen. De Vries snapt dat wel. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een god uitbeelde en dat het niet de bedoeling was om iemand te kwetsen. Krijg je het weer nog. Op veel plekken is het grijs en heb je kans op regen. Het is vanmiddag een graad of 6. En morgen op Oudjaarsdag meer van hetzelfde. Het is bewolkt, kans op regen en het wordt ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen de Almere en Almere Hout ligt daar rommel op de weg. Dat gaat een tijdje duren, denkt Rijkswaterstaat.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 Come down chimney down. It's a holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down. He'll have a big fat pack upon his Take it to me.